met het NWS Journaal. Alle plastic verpakkingen moeten binnen vijf jaar volledig herbruikbaar zijn. 15 Europese landen en 66 bedrijven tekenen daarvoor vandaag in Brussel een samenwerkingsovereenkomst. Op initiatief van onder meer Nederland. Van de tientallen miljoenen kilo plastic die Europa jaarlijks produceert, wordt nu nog geen derde hergebruikt. Het Europees Plastic Pact moet dit verbeteren. Greenpeace vindt recycling niet de oplossing. Het basisprobleem is volgens de milieuorganisatie... dat consumenten te veel plastic verpakkingen gebruiken. De EU-lidstaten overleggen vandaag in Brussel over de gezamenlijke bestrijding van het coronavirus. Minister Bruins voor Medische Zorg en zijn Europese collega's bespreken onder meer hoe ze samen een tekort aan beschermingsmiddelen als mondkapjes kunnen voorkomen. In heel Europa zijn er nu zo'n 4200 mensen besmet, het overgrote deel in Italië. In Nederland zijn er 82 coronapatiënten. Leiden komt als eerste gemeente tegemoet aan een oproep van hulporganisaties... om kinderen op te vangen die zonder familie in Griekse migrantenkampen zitten. Leiden denkt erover om zo'n 25 kinderen op te vangen. De hulporganisaties vragen Nederlandse gemeenten in totaal minimaal 500 kinderen op te nemen. Ook lokale partijen in Groningen, Utrecht en Amsterdam praten over mogelijke opvang. De rolverdeling in het huishouden is nog altijd vrij traditioneel. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat vooral vrouwen de zorgtaken op zich nemen. Ook al zijn ze de afgelopen decennia wel meer gaan studeren, werken en verdienen. De ondervraagde jongeren zijn van plan voor dezelfde verdeling te kiezen. Vooral meisjes zeggen dat ze minder willen gaan werken als ze later kinderen krijgen. Het weer is bewolkt vandaag en regenachtig, vooral in het oosten. In de loop van de dag trekt de meeste regen weg richting Duitsland. Het wordt maximaal 8 graden. Zaterdag is het grotendeels droog. Zondag volgt er opnieuw regen. Dit was het NWS Journaal.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 given me. I want you to know I believe in your song, in rhythm and rhyme and harmony. You've helped me along, making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away.